Vanaf 2023 of 2024 moet de gaskraan in Groningen dan helemaal dicht. Het kabinet gaat daarom meer gas uit andere landen importeren. En subsidies voor verduurzaming en isolatie van huizen moet sneller worden geregeld. Deze Groningse verslaggever van R2 Noord noemt het dubbel. Het is een beetje meer gas, maar het is wel wrang ik weet niet in hoeverre dit nu nog protest op gaat leveren, omdat het ja, tussen aanhalingstekens maar 0,7 eh, miljard kub is. Eh, maar ja, het is wel weer extra gaswinning. En eh, ja, tot nu toe is daar best wel iedere keer fel op gereageerd. De evacuaties uit de Oekraïnse stad Mariupol zijn eindelijk op gang. Al dagen loopt dat moeilijk omdat vluchtelingen worden beschoten. Volgens Rusland en Oekraïne zijn er nu wel veilige vluchtroutes. Tientallen auto's zijn de stad al uit. Mariupol is flink getroffen, de stad wordt omsingeld en er is weinig eten, stroom en medicijnen. Een villa van een rijke Rus is gekraakt in Londen. De miljardair Oleg Deripaska heeft een miljoenenpand in de Britse stad al zal hij weinig van merken, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Zoals veel oligarchen hier in, in Londen is het meer een, een kwestie van hun geld parkeren en investeren. Maar zijn die panden vaak niet echt eh, bewoond eh, door hunzelf. De krakers hebben een Oekraïense vlag opgehangen. Een villa van de dochter van de Russische president Poetin zou ook gekraakt zijn in het Franse plaatsje Biarritz. Daar willen de krakers Oekraïense vluchtelingen in opvangen. En een stapeltje wapens van rendierjagers is boven water gekomen in Noorwegen. Doordat een gletsjer nu steeds verder smelt, zijn er vijf ijzeren pijlpunten gevonden. Sommige zijn 1700 jaar oud. En archeologen vonden ook stokken, tientallen geweien en botten... en een muurtje van waarachter de jagers op de dieren schoten. Het weer, het is overal droog en een graad of 12. Morgen hier en daar wat regen, smiddag zon, dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Je hebt daar een kleine 10 minuten op onthoudt en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn.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 that But those kind of feelings never last that long Cause now I've got sunshine in my life. 106.9 ZFN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 rápido, dame más. Otra vez bien lento, lento. Rápido, ya weet ni WhatsApp, up. Ik wil door tot mañana. Geef je over mij.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 De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Hengelo vertrekt bij de politie, waar hij hoofdagent is. Volgens dagblad Tubantia noemde hij politici die voor vaccinatie pleiten onder meer smeerlappen en vergeleek hij ze met de nazi's. De gemeente Venlo doet aangifte omdat er op een aantal plekken in de gemeente verkiezingsposters over posters van andere partijen zijn geplakt. Volgens de burgemeester gaat de politie uitzoeken wie dit heeft gedaan.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 sunshine, your sunshine, your sunshine shining now.

雪。 op 106.9 FM met it's over. you to push it right back. Baby, show me, show me. What's that you on me? And i volunteer. Now we going, going in shoes on me. Oh, baby. All night just you and the crowd. Doing tricks you never seen. Think that I